Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is toch weer gedoe over een mogelijke deal tussen Israël en Hamas. Daarin gaat het onder meer over een wapenstilstand in Gaza... en het vrijlaten van gijzelaars en gevangenen. Een uur geleden zou het Israëlisch kabinet bij elkaar komen om erover te stemmen... maar dat is uitgesteld. Premier Netanyahu zegt dat Hamas op het laatst heeft geprobeerd om de afspraken te wijzigen. Dat vertelt correspondent Nasra Habib Allah. Zij zeggen wij komen pas samen als zij van de bemiddelaars te horen krijgen eh, dat Hamas ook met alles akkoord gaat eh, zoals dat op tafel ligt. En voor die tijd is er dus geen stemming. Hamas heeft al laten weten dat het onzin is en dat zij al akkoord waren. Israëlische media noemen nog een andere reden. Mogelijk heeft het uitstel te maken met een ultrarechtse Israëlische minister die dwars ligt. Het Flevo ziekenhuis in Almere is voor een deel ontruimd vanwege flinke rookwolken. Er zijn werkzaamheden bezig bij het ziekenhuis. De brandweer denkt daarbij vonken, dat er bij vonken in isolatiemateriaal terecht zijn gekomen. Echte vlammen lijken er niet te zijn geweest, maar dus wel veel rook. Daarom moesten ongeveer 40 patiënten en medewerkers hun afdeling verlaten. Zij konden worden opgevangen in een ander deel van het ziekenhuis in Almere. Een maand na de heropening van de Notre-Dame in Parijs is er een bezoekersrecord. Zo'n 800.000 mensen bezochten de kathedraal die jarenlang gesloten was vanwege een brand. Dat bezoekcijfers liggen nu ongeveer gelijk aan die van het Louvre. De toegang tot de Notre-Dame is gratis. Maar als je een kijkje wil gaan nemen kan je het best wel een tijdslot reserveren. En Feyenoord-spits Santiago Jiménez kan een bijzonder shirt toevoegen aan zijn collectie. Gisteren speelde hij in de KNVB-beker tegen de amateurs van Rijnsburgse Boys. Hij gaf na afloop twee shirts weg en hoopte er een terug te krijgen. Maar dat ging niet zomaar, zei hij bij ESPN. De spelers van Rijnsburg hebben namelijk maar één shirt. Daar liet hij het niet bij. Yeah, of course. I want it. I already asked it. I asked him, but they told me no. That's something we have uh, have to arrange, uh, I guess, because then maybe you can play in the future for them when they can go up to the to the first division. Uh, if they are listening, please send me a shirt, please. Come on. <laughs> Het is uiteindelijk gelukt. Hij heeft zijn shirt gekregen. Het zou dus kunnen zijn dat een van de spelers van Rijn komend weekend wel in de competitie het shirt van een ander moet dragen. Het weer nog. Het is mistig en grijs met ook kans op wat motregen. En dat blijft de rest van de dag ook zo. Alleen in Limburg en delen van Brabant en Gelderland zijn er wat opklaringen met zon. Het wordt 4 tot max 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat een file van 9 kilometer... tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. door een kapotte vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 40 minuten.